Levi van Eck met het NOS-journaal. De voormalige leider van wordt uitgeleverd aan Spanje. Dat blijkt uit een gerechtelijke uitspraak in het Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein. Het is nu aan de procureur-generaal om te bepalen of de uitlevering ook daadwerkelijk plaatsvindt. Mond werd op 25 maart gearresteerd toen hij de Deens-Duitse grens overstak. Er liep op dat moment op verzoek van Spanje een Europees aanhoudingsbevel tegen hem. Spanje wil hem berechten voor verduistering van overheidsgeld en rebellie... De uitlevering kan volgens de Duitse rechter op basis van verduistering, maar niet wegens rebellie. Het Openbaar Ministerie stopt het onderzoek naar de uitlatingen van Marco Kroon... dat hij iemand heeft gedood in Afghanistan. Volgens het OM zijn er geen aanwijzingen gevonden dat er iets strafbaars is gebeurd. Het onderzoek biedt volgens het OM geen definitief uitsluitsel... maar er zijn ook geen aanknopingspunten gevonden die de melding bevestigen. Kroon zegt dat hij in 2007 tijdens een geheime operatie is ontvoerd... Daarna zou hij zijn gijzelnemer hebben gedood. De Consumentenbond waarschuwt voor een beveiligingslek in camera's en babyfoons van het merk Voscam. Als de eigenaar van zo'n camera of babyfoon een malafide site bezoekt, kunnen hackers de apparaten overnemen. De fabrikant heeft in mei al een software-update uitgebracht om het lek te dichten, maar volgens de Consumentenbond is dat niet goed genoeg gecommuniceerd naar de gebruikers. In Nederland hebben zo'n 50 tot 100.000 mensen een camera van Voscam. Bij zo'n 5000 paspoorten en identiteitskaarten zit een fout in de echtheidskenmerken. Het gaat om een productiefout bij een klein deel van de documenten die zijn gemaakt in april, mei en juni. Staatssecretaris Knops benadrukt dat iedereen er met een rusthart mee op vakantie kan gaan. Wel kan het zijn dat een elektronische gate het niet doet. Mensen die mogelijk zo'n reisdocument met een fout hebben... kunnen hem kosteloos vervangen. Het weer, zon, maar hier en daar ook stapelwolken en mogelijk valt er zeer lokaal een bui.